Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal nieuwe coronabesmettingen gaat richting de 6000. Het waren er vandaag 5831, ruim 800 meer dan gisteren. Ook in de ziekenhuizen liggen weer meer coronapatiënten, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum. Vanochtend lagen er 1070 covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Waarvan 228 eh, op de IC en 842 in de kliniek. En het eind is nog niet in zicht, denkt hij. De verwachting is dat deze stijging tenminste nog een week door zal zetten. En daarmee worden de Nederlandse ziekenhuizen ondertussen weer fors belast. daarom gaan ziekenhuizen in het hele land de normale zorg afbouwen... zodat de bedden vrijkomen voor coronapatiënten. Zes mannen die in ons land een aanslag wilden plegen... gaan 10 tot 17 jaar de cel in. De zes werden twee jaar geleden opgepakt in Arnhem... en op een vakantiepark in Weert... na een undercoveractie van de politie. De mannen hadden plannen voor een grote aanslag op de Gay Pride in Amsterdam... een nachtclub of een legerbasis. De Franse politie heeft bij een grote actie tegen kinderporno 61 mannen opgepakt. Die zijn opgespoord met behulp van software van de FBI. Het zijn mannen die in de afgelopen maanden kinderporno hebben bekeken. Bij de actie zijn ook honderden harde schijven, laptops en telefoons in beslag genomen. Het Brabantse dorpje Reek zit midden in een supermarktoorlog. In het dorp zou eigenlijk een nieuwe Aldi komen, maar dat zien de Jumbo en Albert Heijn in de buurt niet zitten. Die zijn naar de rechter gestapt en dus ligt de bouw van de nieuwe supermarkt stil. Belachelijk vindt de buurt ik vind het een beetje sneu eigenlijk. Een beetje, ja, een beetje zielig of zo. <laughs> Ik vind, wij hebben gewoon recht op de, eh, op, op Aldi. Gun ons dan alsjeblieft die Aldi. <laughs> Daarom zijn ze een actie gestart. Om even te protesteren gaan wij nu niet naar de Jumbo en naar de Albert Heijn. Ja, want wij vinden het een beetje egoïstisch van ze. We boycotten ze, <laughs> juist. De rechter beslist morgen of de nieuwe Aldi er alsnog mag komen. Het weer, het waait stevig, het is bewolkt en het regent. Het wordt een graad of 16. Morgen ziet hij wat beter uit. Dan schijnt af en toe de zon, valt er heel misschien nog een buitje... en is het 14 of 15 graden.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 I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, get the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own game.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 failure. You won't believe how many people strayed out of the flow. Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh-huh. Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, no they diss, honeys look, no they wish.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 Bij het RIVM zijn 5831 nieuwe coronabesmettingen gemeld, ruim 800 meer dan gisteren. Als de stijging doorgaat zijn volgens minister De Jonge volgende week aanscherpingen nodig van de coronamaatregelen. Zes mannen die in Nederland een grote terreuraanslag wilden plegen... zijn veroordeeld tot celstraffen van 10 tot 17 jaar. De politie infiltreerde in de groep en pakte de verdachten op in Arnhem... en op een vakantiepark in Weert. De Amerikaanse president Trump weigert in debat te gaan met Joe Biden... als ze niet samen op één podium mogen staan. Het plan is dat ze allebei op een andere locatie staan... vanwege Trumps coronabesmetting. Maar Trump ziet zo'n virtueel debat niet zitten... en wil nu op die avond een campagnebijeenkomst houden. Het weer, op steeds meer plaatsen wordt het droog.